Renske van der Zallen met het NOS Journaal. In Jeruzalem zijn opnieuw rellen uitgebroken tussen de Israëlische politie en Palestijnen. Hierbij raakten zeker negen mensen gewond, onder wie drie agenten. Ook op andere plekken op de westelijke jordaan waren er confrontaties. Sinds het begin van de ramadan is het onrustig in Jeruzalem. Palestijnen zijn kwaad omdat er vanwege corona veel minder mensen mogen bidden op de Tempelberg. Inmiddels bereiden de spanningen tussen de Israëliërs en Palestijnen zich verder uit. Zo, waren, zo werden er vanuit Gaza tientallen raketten afgeschoten op Israël. Brabantse en Limburgse IC-artsen waarschuwen dat ze de intensive care zorg in hun ziekenhuizen bijna niet meer kunnen leveren. Ze willen dat demissionair minister De Jonge en ziekenhuisbestuurder Kuipers aan de Nederlandse bevolking gaan duidelijk maken dat dat moment dichtbij is. De Amerikaanse ambassadeur in Turkije moet zich verantwoorden bij het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit nadat president Biden de Armeense genocide had erkend. Turkije zei eerder al de erkenning af te wijzen. Volgens het land is hiervoor geen enkel juridisch bewijs. Amerika kan daarom een sterke reactie van Turkije verwachten, schrijft het ministerie. En bij rellen in Londen zijn acht agenten gewond geraakt. Na een coronademonstratie in de Britse hoofdstad... werden ze bekogeld met flessen en andere voorwerpen, zegt de Londense politie. De agenten probeerden een grote groep mensen... die zich had verzameld in Hyde Park uit elkaar te drijven. Twee van de gewonde agenten zijn naar het ziekenhuis gebracht... maar hun verwondingen zijn niet ernstig. De politie pakte drie mensen op die de agenten hadden aangevallen.